Het zijn rapporten over de toedracht van de ramp, de route van de MH17... de passagierslijsten en de vraag wat de slachtoffers nog hebben meegekregen van de ramp. Politievrijwilligers moeten noodopvanglocaties gaan beveiligen. De landelijke organisatie van politievrijwilligers heeft zich met dat idee gemeld bij minister Van der Steur... om zo de druk bij de politie te verlichten. Politievrijwilligers hebben dezelfde opleiding als politie-surveillanten... en zijn voor onze organisatie van de vrijwilligers dus ook goed inzetbaar. In Purmerend komt geen asielzoekerscentrum. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van gisteravond... Voor de vergadering verzamelden enkele tientallen mensen zich bij het stadhuis om hun onvrede te uiten over de opvang. Het bleef rustig. Bijna drie weken geleden liep een raadsvergadering in Purmerend uit de hand toen boze inwoners de raadzaal binnendrongen. Bewoners van 15 woningen in Alphen aan de Rijn mogen vandaag weer terug naar huis. Het gaat om woningen die bij de start van de bergingswerkzaamheden van het kraanongeluk uit voorzorg werden ontruimd. Hetzelfde geldt voor zes ondernemers. Direct na het ongeluk met de bouwkraan in augustus werden al 18 woningen ontruimd. Die woningen worden nog geïnspecteerd op instortingsgevaar. In de Amerikaanse Playboy verschijnen vanaf het voorjaar geen volledig naakte vrouwen meer, schrijft de New York Times. Het nieuwe beleid gaat in maart in als het blad ook wordt gerestyled. Nu, nu op internet overal seks kunt vinden is bloot volgens de Playboy passé. Er zullen nog wel vrouwen in verleidelijke poses te zien zijn, maar ze zijn dan niet meer volledig naakt. Het weer vanuit het noorden bewolking, het blijft droog en het wordt een graad of 10. Woensdag neemt de kans op buien sterk toe.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 This is what you believe you should gain. Uh-huh. Satisfaction become a shining example, a test as a sample of a new race that has ample supply positivity. You mean flow? Well, like electricity. So you see a clear way with no ambiguity, don't you know?